Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is vannacht opnieuw een explosie geweest. Er raakte niemand gewond en er is ook niemand aangehouden. Vorige week waren er ook meerdere knallen, zegt deze Rotterdamse misdaadverslaggever van de Telegraaf. Zij denkt dat drugscriminelen achter de aanslagen zitten. Deze week zijn er een 14- en een 15-jarige jongen eh, opgepakt. Eh, zij hebben vaak zelf ook geen idee eh, wat de reden is. Ze worden gewoon ingehuurd, krijgen daar een paar centen voor en ze doen het. Ook heel vaak de slachtoffers zelf, of doelwitten, die praten zelf ook niet altijd met de politie uit angst of omdat ze iets te verbergen hebben. In totaal staat de teller dit jaar op al zeker 50 ontploffingen. Er zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn meerdere Russische raketten uit de lucht geschoten. Volgens getuigen waren in de hele stad explosies te horen. Ook is het luchtalarm afgegaan. Of er iets is geraakt is niet bekend. Ook in andere steden zouden ontploffingen zijn geweest. In Mexico is een toeristenbus van de weg gereden en in een ravijn gevlogen. Minstens 18 mensen hebben dat niet overleefd. er zijn dik 30 gewonden. Er zijn ook 11 kinderen bij. Waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor is nog niet duidelijk. En in Eindhoven hebben duizenden PSV-fans gisteravond flink gefeest. Samen met de spelers vierden ze dat de club de KNVB-beker had gewonnen. De spelersbus kwam rond middernacht aan bij het stadion. Daar werd er gezongen en vuurwerk afgestoken. En ook meteen na de wedstrijd was het al feest het wel verdiend, hè? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk verdient. Uiteindelijk gaat het om de winst en die hebben we te pakken. Dus uh, wij gaan een lekker feestje vieren. Diep in de nacht, hè. Brabantse nachten zijn lang, zeggen ze. Dus eh, ja, dat, eh, dat wordt een latertje. De wedstrijd eindigde trouwens in 1-1. PSV nam de penalties daarna iets beter dan Ajax. Het weer dan nog. Vanochtend wat sluierbewolking. Af en toe laat de zon zich zien. In de middag kans op een bui. Het wordt tussen de 14 en 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd veel problemen op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Bij Breukelen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Hou rekening met extra reistijd. Je moet namelijk omrijden via Hilversum.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 see Dat Mijn hoofd begint te bonzen. En ik de adem in mijn hals al kan voelen. Dan weet ik dat ik bijna thuis ben. Dan weet ik dat ik bijna thuis ben. Dan weet ik dat ik bijna my dreams are bursting at the seams ZFM Oh la la la la la mijn dag gaat goed Drankje toe, je doen Raad je toe, ik lach je toe Geen stress, lil mama, I look after you Yo, yo, yo, and they know Volop in de picture of ik lay low.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 In de hele stad waren explosies te horen. In Ommer in Gelderland wordt vandaag gezocht naar een natieschat. Duitse soldaten zouden daar in 1944 juwelen en sieraden hebben begraven. In januari werd een schatkaart vrijgegeven... maar de gemeente wil niet dat mensen zelf gaan zoeken met scheppen en metaaldetectors... en heeft daarom experts toestemming gegeven om vandaag eenmalig in Ommeren te gaan zoeken. Vandaag veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Vanmiddag kans op een regen- of een onweersbui. Het wordt vandaag tussen de 14 en 19 graden.